Vijf uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Terreurorganisatie Islamitische Staat heeft eerder deze week waarschijnlijk mosterdgas gebruikt in Irak. Volgens de Wall Street Journal werd het gas ingezet tijdens gevechten met Koerdische strijders. Het zou voor het eerst zijn dat IS mosterdgas heeft gebruikt. Het noodweer dat over het land is getrokken heeft op verschillende plekken tot overlast geleid. In Zeeland en Brabant kreeg de brandweer veel meldingen van wateroverlast. Ook automobilisten hadden last van de zware regen en onweersbuien. De A44 richting Den Haag was bij knooppunt Burgerveen korte tijd dicht omdat er een boom op de weg was gevallen. Ook de A20 was enige tijd afgesloten bij Hoek van Holland omdat er water op de weg lag. President Molina van Guatemala wordt niet vervolgd in een corruptieschandaal. Daarvoor moest de immuniteit van de president worden opgeheven, maar het parlement stemde daartegen. Guatemala is al maanden in de ban van een groot corruptieschandaal. Ambtenaren van de douane en de Belastingdienst vervalsten invoerdocumenten... waardoor de regering zo'n 200 miljoen euro per week misliep. De vicepresident is al wel afgetreden vanwege het schandaal. Vakbond CNV is blij dat een deel van de Imtech-medewerkers hun baan behoudt, maar benadrukt dat het grootste deel van de werknemers nog in onzekerheid verkeert. Bij het bedrijf werken zo'n 3000 Nederlanders. 1300 van hen behouden hun baan. Of de overige werknemers hun baan kunnen behouden hangt af van de curatoren. Die proberen de onderdelen waar ze werken te verkopen. Elite troepen van het Amerikaanse leger zijn gewond geraakt toen ze werden geraakt door bliksem. Ze waren op dat moment bezig met een training hoe ze zich moesten beschermen tegen blikseminslag. Onder de gewonden zijn negen studenten en twee instructeurs. Een aantal andere studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht konden vrij snel weer naar huis.